en scheldt een lening van 1,6 miljoen euro kwijt. FC Den Bosch moet wel op zoek naar sponsors of andere geldschieters... die twee jaar lang garant willen staan voor de huur van het stadion. Komt neer op ongeveer 500.000 euro. Voor FC Den Bosch dringt de tijd. De gemeente legt de club geen deadline op, maar de KNVB wil over zes dagen een sluitende begroting hebben. Er zijn EHEC-bacteriën gevonden op groenten van een Nederlandse teler. Ze zijn niet van het gevaarlijke EHEC-type O104... dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. En welke variant het wel is en of er mensen ziek van kunnen worden... wordt nog onderzocht. De bacteriën werden gevonden op een partij rode bietenkiemen... die vaak worden gebruikt als garnering. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de EHEC gevonden op een partij in Nederland... en de Duitse inspectie op een partij die was geëxporteerd naar Duitsland. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft besloten dat alle rode bietenkiemen van het bedrijf uit de handel worden gehaald. Welk bedrijf dat is, wordt niet bekendgemaakt. Mensen die naar Pinkpop gaan moeten uitkijken voor gevaarlijke ecstasy-pillen. Het Openbaar Ministerie in Maastricht waarschuwt muziekliefhebbers dat er ecstasy in omloop is met de gevaarlijke stof PMMA. Sinds eind vorig jaar zijn in Limburg drie mensen die de pillen hadden geslikt overleden. Het zijn bruine of crèmekleurige tabletten met als logo een klavertje 3 met een stengel. Maar ook andere pillen kunnen gevaarlijk zijn. Pinkpopfans moeten oppassen, zegt het OM. Het weer nog vannacht droog en een graad of 8. Overdag vrij zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland. Tot zover het NOS-journaal. Dan verkeersinformatie. Eh, stukken van de weg zijn dicht door werkzaamheden. Het gaat om de A4 Delft richting Amsterdam... tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwe Meer. En A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam... tussen de afrit Oud-Beijerland en Barendrecht. En dat was de verkeersinformatie.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 Welkom, dit wordt de nacht het anders. Het muziekprogramma van Radio 2 met muziek van heinde en verre... van alle genres en van alle tijden. Kortom, de muziek van alle kanten. En in dit uur in ieder geval twee studiosessies. Ik laat je straks een studiosessie horen van Handelore Bedert... die vorige week zaterdag te gast was in Metterdoog op morgen. En een tijdje eerder, 11 maart, toen had Giel Belen in zijn programma hoog bezoek. Namelijk eh, de jongens van Elbow. Die hebben daar toen hun Lippy Kids gespeeld... En ook die opname die hoor je het komende uur hier bij De Nacht Klinkt Anders. En die jongens die je nu gaat horen, het Spaans-Engelse gezelschap Crystal Fighters... dat komt naar Lowlands. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning. and I will love your heart. de naam van de band Plage. De titel van de hit die ze op dit moment hebben. Zoals ik zei, ze komen naar Lowlands toe 21 augustus. Dan zullen ze daar optreden op het eh, Lowlands Lowlands train in Biddinghuis. En een dag eerder dan zijn ze te zien in België op Pukkelpop. En ze zijn 9 juli aanstaande in Amsterdam. Dan heb je daar het Pitch Festival met veel dance en uh, electro, et cetera. En er is eh, dit gezelschap, de Crystal Fighters, toch wel een beetje een uitzondering op. Met plage hoorde je in ieder geval, die Crystal Fighters. En dit ging afgelopen vrijdag in première. De nieuwe Coldplay. En het zal overmorgen zijn als ze zullen spelen op Pinkpop. I the music up, I got my on I shut the world until the lights the streets are I feel my heart stop beating to my favorite song Teardrop is een Waterfall. En dat zal ook ongetwijfeld overmorgen te horen zijn op het eh, Pingpopterrein, het Megalandterrein in Landgraaf. Want daar zal de band de afsluiten zijn van de eerste Pinkpopdag. Afgelopen vrijdag ging die in première, die nieuwe single van Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. En nog een uur later werd Chris Martin, de zanger van de band, al beschuldigd van eh, plagiaat. Hij zou gejat hebben van I Go To Rio van Peter Allen. Of die andere zomer in de 1990, Ritmo de la Noche. Maar niets is minder waar. Chris Martin die heeft eh, keurig om toestemming gevraagd... Eh, bij de auteurs van eh, I Go To Rio. Dan moet je wel heel, <laughs> wel heel idioot zijn om die toestemming te weigeren... als Chris Martin van Coldplay dat wil gebruiken. De nieuwe single dus van de band. Afgelopen zaterdagavond bezoek uit België in Met het oog op morgen... Ze had de gitaar meegenomen en ze zong schone liedekens, onder andere koffie. Hier is Hannelore Bedert. giet melk in mijn koffie. Ik zeg, ik drink mijn koffie zwart. Je weet niet hoe te reageren. En dat is nieuw. Je zegt, je zijt veranderd. Ik zeg, dat is normaal de allerschoonste wending. Komt aan het eind van het verhaal. Je wat in mijn koffie Je zegt, het is als water bij de wijn. Ik denk, ik doe echt moeite. ik wil hier eigenlijk niet meer zijn. Zie je vingers zijn al geel van te veel aan sigaretten. Zie ons hier nu zitten. Zelf heb ik het uitgesteld. Er waren niet veel anderen meer over. De laatste keer dat ik heb geteld. Gezegd, er is precies een misverstand ontstaan. Ik zeg dat de meeste dingen simpelweg zingt uit een toon. Ik ben uw lied al lang vergeten. zegt ge zijt leeg van binnen. Ik zeg, dat is hard. Ik zeg dat de koffie wel oké okay is. Ook al drink ik heel liever zware. Annelore Bedert. En dit zong ze afgelopen zaterdag in Met het oog op morgen. Koffie. En je vindt het liedje ook terug op eh, de meest recente cd van uh, eh, Annelore de titel van het album luidt Uitgewist. Maar deze versie die kan je ook nog een keer terugbeluisteren... als je gaat naar de website van Met het oog op morgen. Dan vind je daar eh, op een gegeven moment een linkje live muziek. En als je daarop klikt, dan krijg je alle live optredens... die in Met het oog op morgen zijn geweest de afgelopen tijd... Eh, in chronologische volgorde... Eh, keurig nog eens een keer eh, te zien. En je kan ze dan ook nog eens een keer gaan beluisteren. En Hannelore eh, die staat er met eh, deze song, dit liedje Koffie, ook bij. Hannelore Bedert dus, over koffie. Er zijn meer liedjes over koffie gemaakt de afgelopen decennia. until you see the There I will be waiting heet De Gouden oude uit het eh, jaar 2000. Het eh, Britse medegezelschap All Saints die zong over Black Coffee. Ook te vinden op de cd die destijds uitkwam onder de titel Saints and Sinners. Black Coffee, All Saints. Otis Redding, muziek uit 1966, wat je gaat horen van de Soul album. Cigarettes and Coffee. It's early in the morning about a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you baby, since I met you. Oh. Oh, that I've been around, and all the good-looking girls I met, they just don't seem to fit in. No, in this particular yeah, but it seems so natural. you i here. Just talking over cigarettes and drinking coffee. consideration and walk down this aisle with me. I would love it, yeah. Well, I say it so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee. like to show you where I know nothing but good old joy since I met you, darling. Honey, since I met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee. no cigarette now. I don't want no cream sugar, cause I got you now, dog. But just let me enjoy. gaan we gesprekken in het midden van de nacht. Rond de tijdstip daar zong ooit Redding over. Gesprekken eh, onder het genot van eh, sigaretten en koffie. In 1966 verscheen van uh, de late great Otis Redding het album The Soul Album. En daar vind je dit Cigarettes en Koffie op terug. Mike and Mechanics. Dit wordt muziek in 1995. Paul Carrick, die was toen de zanger... En ook zij hebben zich gelaafd aan het bruine goud. En dat kan je terughoren in Another Cup of Coffee, Mike and the Mechanics. Cup of Coffee. Het is terug te vinden op Becker on a Beach of Gold. De cd die in 1995 uitkwam van Mike and the Mechanics. En dit nummer was in Rusland een hit. Een ander nummer van die cd, Becker on a Beach of Gold van Mike and the Mechanics... was in West-Europa aardig succesvol. Over My Shoulder heette dat. Dan nu een Nederlands liedje mm, waar in de koffie centraal staat. Ik heb het niet over Rita Corita. Maar over veel de kunst. Zang van Molhavens. En de tekst van Erik van Muiswinkel. Ik sta op, nog niet waar. wat De grote winkels werken als dealer. Een Angolees of Braziliaan levert het aan. Het bevat cafeïne. Ik loop erop als was het benzine. Expresso super. 1987, veel even de kunst. En één kopje koffie de grote hit uit die periode. Veel even de kunst, de band bestaat nog steeds. Alleen het repertoire, dat is niet meer bestemd voor oudere mensen. <laughs> Hoewel die er ook van kunnen genieten. Ze richten zich meer op eh, kinderen en dergelijke. En dat doen ze op een hele bijzondere manier, even de kunst. Maar nu dus eh, uit het repertoire voor volwassenen... hoorde je nog eens een keer één kopje koffie. 1946, Frank Sinatra die ging de platenstudio in... om de koffiesong op te nemen. Daar is toen ook in Nederland een versie van uitgekomen van Edmundo Ros. Maar ik laat je nu de late bait Sam Cooke horen. De Coffee Song. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions. So they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. get cherry soda, cause they've got to sell their quota. And the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice Cause the planters down in Santos all say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee, a zillion tons of coffee in Brazil. to combing out my hair. I drink 40 cups of coffee. 40 cups of coffee. 40 cups of coffee. I'm glad you're still alive. I drank 40 cups of coffee. 40 cups of coffee. 40 cups of coffee, but I'm glad you finally came home. Muziek uit het midden van de vorige eeuw. Je hoorde Ellen Morse 1953, toen verscheen dit 40 Cups of Coffee. Gaat hem eraan staan. Ellen Morse in 1999 op 75-jarige leeftijd overleed. Daarvoor een andere verstomde stem, Sam Cooke, ook de jaren 50 en The Coffee Song. En dit wordt een band met de naam Sweet Coffee. Uit België komen ze. I don't need you. En dit van hun... uit België, bestaande uit Patrick Bruindoks en zangeres Raffaella Brescia. Zij zijn Sweet Coffee. En dit was een hit van hun eh, in 2003. Ja, ze hebben niet echt eh, giga-hits gehad, maar wat ze eh, gehad hebben aan hits... dat waren wel mooie dingen zoals je nu net hebt kunnen beluisteren... in dit Don't Need You Sweet Coffee had ik het juist over Pinkpop met het optreden van Coldplay aanstaande zaterdag. Nou, zaterdag is, uh, en dat is dan nog maar het begin, wel een programmering om je vingers bij af te likken. Want eh, op de zaterdag kan je kijken onder andere naar de Manic Street Preachers. Die treden zaterdag om 4 uur op. Er is het eh, optreden van Cela eh, Sue om 8 uur. Maar naast Coldplay is er smiddags om 7 uur het optreden van Elbow. Ik bedoel, maar <laughs> Jan Smeets heeft um, kosten nog moeite gespaard... om er iets moois van te maken en we alleen nog maar over de zaterdag. Lippikets ga je horen in een bijzondere uitvoering. Bij Giel, 11 maart jongsleden. Lippikets on the corner again. Lippikets on the corner begin. Saddling light. affected that simian stroll. Put the cigarettes and it was everything then. zijn we blij mee met deze opname. Eh, de opname die werd gemaakt op 11 mei in de 3FM-studio... bij het programma van eh, Giel Belen. Elbo was daar te gast en aanstaande zaterdag dus van 7 tot 8... op het hoofdpodium van Pinkpop Elbo. En dit zullen ze ongetwijfeld ook zingen, Lippy Kids. Deze zanger is beroemd geworden met onder andere Une Belle Histoire... en Ring et Ding et Ding. En dit is nieuw van hem, Ceux qui s'aiment... Michel Fugain. Ceux qui s'aiment à peine et semblent nés d'hier. On les croirait tombés d'un même nid. Âme sœur, âme frère, il ne voit qu'elle et elle ne voit que lui. Ils vivent au présent sans parler d'avenir et tentent d'oublier la flotte et les mûrines. dans cette ville où seuls les pubs ont le sourire. linea che linea gris Ceux qui s'aiment d'amour dans leurs éclats de rire. Ils s'apprennent comment ne pas mourir. Quand tout s'écroule autour et que le ciel est chargé de vautours. Dans leurs yeux innocents, il y a cette lumière que les passants aveugles et sombres ne voient pas. Ces braves gens pressés que les autres indiffèrent n'ont rien à faire de ces deux-là. Ceux qui s'aiment d'amour la vie tout simplement. En hij maakt nog steeds platen, hij treedt nog steeds op. En dan heb ik het over eh, Michel Fugain. Dit is de nieuwe single die van hem kon eh, beluisteren. Suki Sam, een plaat die je ongetwijfeld over een aantal weken... regelmatig zal terug in Radio Tour de France. En een van de projecten bij Radio Tour de France is de Radio Tour de France Top 100. 100 chansons die gaan drie weken lang de eter in. En jij kunt daarbij bepalen welke platen dat zullen worden in die radio. Tour de France Top 100. Ga naar de website en je treft 300 titels aan van chansons. En je kan zelf ook nog titels daaraan toevoegen. En elke dag worden er vijf platen gedraaid gedurende die drie weken van de Tour. Dat zal dan gebeuren in Radio Tour de France. Uiteindelijk de prolog. dat is een speciaal programma tussen 11 en 12... in plaats van de gids.fm. En dan is er ook nog ochtends de Tour ontwaakt... een onderdeel van het Radio 1-journaal. Dan zal ook een Franse plaat gedraaid worden. Dat is allemaal in de Radio Tour de France Top 100. Kijk naar de site en maak je keuze uit een van de chansons. Dit was Ron Sexsmith. Heavy clouds all hanging around And the sun refuses to shine If you're bent on bringing me back down Better get in line Something I said has got you so mad You wanna give me a piece of your mind You intend on making me feel bad You best get in line Whoa sun refuses to shine If you're bent on bringing me back down Better get in line i never meant for your flowers to wilt Or to sour all your sweet wine If you mean to shower me with guilt Better get in line If you're crying over milk that's spilled I'll take a number and wait